Hé hey, jonkje, massagier kwam. Waarom bist du nou aan het goelen? Wat bist du nou aan het doen? Bist u nou aan het roken? Ah, lekker joh. Ik rook mijn laatste sigaret. En we gaan nog niet naar bed. En ik draai nog maar wat zware jack. En ik neem nog maar een trek. Oh, als ik als ik rook, dan gaat het perfect. Oh, als ik rook, dan gaat het perfect. Oh, als ik rook, dan gaat het perfect. En als ik rook, dan gaat het perfect. Zo, tijd voor een peukie.